This, is about to go down. Yo, this is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afrojack. Hey, we're Dimitri Vegas and like Mike. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Tamena, New York City. The city that never sleeps. De stad van het vrijheidsbeeld. Times Square en Leighton Jordani. Let's go dancing. I wanna go dancing. is misschien wel een van de hotste namen in de house en techno van dit moment. Want deze tracks heb je het afgelopen jaar vaak bij ons gehoord. If told you I told you En het was deze track waarmee hij samen met Adam Beyer en Green Velvet zijn eerste nummer 1 hit scoorde. te houden. Want hij is in korte tijd uitgegroeid tot een headliner. Waar alle grote DJ's mee willen samenwerken. Nu in het Dance Department Hotmix. Leighton Jordani. time I look into your eyes, I see the future. Mm. look into your eyes, I see the future. Mind dimension, mind dimension. Mm. Het is de Amerikaan Leighton Jordani in de hotmix hier op 538. En ik sprak hem afgelopen week en hij vertelde me dit. Let me just say, I'm a massive fan. I lived in Holland for four years and I listen to this all the time. So it's kind of unreal to finally do a mix. Thank you for having me. Ik moet zeggen, ik was bijna verbaasd. Natuurlijk wilde ik hem in onze hotmix, want hij is echt een van de grote namen in de house scene. Leighton Jordani op 538. van de nacht. Met nu in onze hotmix Leighton Jordani. Ik ben Armin van Buren. Dit is Dance Department op 538. En laat even wat van je horen in de gratis 538-app zoals eh, Gregor deed. Hey Armin, ik zag Leighton Jordani een paar jaar geleden voor het eerst in de gashouder in Amsterdam tijdens Awakenings. En sindsdien is onze hele vriendengroep fan. Echt heel nice dat hij nu bij jullie is. Nou, dat vinden wij ook. Volume omhoog en geniet van Leighton Jordani hier op 538. left to right. Shake your ass from the left to right. Shake your ass from the left to right. Shake it all damn night. inschakelen en je afvragen waar luister ik naar. Dit is Leighton Jordani in onze Dance Department Hotmix. Ik ben Armin van Buren en ik vond het tijd dat deze Leighton Jordani eh, weer eens een mix voor ons. Hij komt uit New York. Hij werkte samen met artiesten als Adam Bayer, Anima en John Summit. En was afgelopen jaar een vaak terugkerende naam in eh, Dance Department. Dus ik ben heel blij dat hij vanavond bij is. Dit is Leighton Jordani in de Hotmix op 538. you got my way, better love be other. te genieten hier. Uit New York, late in Jordanië in de Dance Department Hotmix. We hebben elke week de crème de la crème uit de dancing te gast in de Hotmix. En het leuke is, je kan alle hotmixen en de hele show elke week terugluisteren via 538.nl op mijn Mixcloud. Lekker tijdens het hardlopen, al zeg ik het zelf. Dat was hem voor deze week. Voor ik het stokje overgeef aan Tiesto, moet er nog één ding van het hart. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Kees van der Zwan, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik ben de volgende week weer. Heel veel plezier straks met Tiesto.